ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister van Financiën Ilko Heijnen heeft net de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Oftewel de financiële plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daar zit niet heel veel spannends in, omdat het kabinet demissionair is en er ook bijna verkiezingen aankomen. Maar toch zegt Heijnen dat er een paar concrete dingen worden aangepakt. We voorkomen dat de prijs aan de pomp stijgt. We investeren in regionaal OV en in gevangenissen. We draaien de bezuiniging in de onderwijskansregeling terug en we schuiven bovendien geen rekeningen door. Voor u ligt een gedekte begroting. En laat ik benadrukken, dat is gelukt zonder slaaffeestjes, schepschotels en achtergebleven afwas op het ministerie van Financiën. En er is ook ander politiek nieuws, want volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het heel erg onwaarschijnlijk dat Nederland zijn klimaatdoelen gaat halen in 2030. Familieleden van gijzelaars in Gaza hebben een tentenkamp opgezet... bij het huis van de Israëlische premier Netanyahu. Ze maken zich grote zorgen over de grote aanvallen op Gazastad. De families zeggen dat die hun dierbaren in gevaar brengen. Er worden in Gaza nog 48 gijzelaars vastgehouden. En de schatting is dat 20 van hen nog in leven zijn. In de haven van Athene zijn bijna 2500 containers in beslag genomen. Daarin zaten spullen waarvoor geen douanerechten en btw was betaald. Het gaat onder meer om e-bikes, kleding en schoenen... met een totale waarde van minstens 250 miljoen euro. Zes douanemedewerkers zijn opgepakt. Zij worden verdacht van het vervalsen van papieren. En het lijkt erop dat Amerikanen toch kunnen blijven TikTokken. De VS en China hebben een akkoord bereikt over TikTok. Want er is al tijden gedoe over die app. Amerikanen zijn bang dat China hem gebruikt om propaganda te verspreiden en gegevens te verzamelen. Maar toch hebben de landen dus een deal kunnen sluiten, vertelt verslaggever Arjen van der Horst. Met deze deal krijgen Amerikaanse investeerders een meerderheidsbelang in TikTok. Er is een akkoord in grote lijnen, maar een aantal details moeten nog uitgewerkt worden. Nou, dit komt net op tijd, deze deal. Want als er geen akkoord was geweest... Ja, dan zou TikTok vanaf morgen verboden zijn in de Verenigde Staten. President Trump zegt dat hij zondag een ontmoeting heeft met president Xi. Dan zou de afspraak officieel worden. Gaan we naar het weer toe. Vanavond vooral in het midden en het noorden van het land nog regen.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 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft opnieuw becijferd... dat de daling van de CO2-uitstoot niet snel genoeg gaat... om dan 55% minder uit te stoten dan in 1990. De Amerikaanse acteur en regisseur Robert Redford is overleden. Hij speelde in tientallen films zoals All the President's Man, Out of Africa en A Bridge Too Far. Robert Redford was 89 jaar. Het weer in het zuiden meestal droog, maar in de rest van het land nog veel buien bij een graad of 17. Dit is ZFM. It's just Cause FM. this exactly what is on my mind.